Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Breda zijn rond 8 uur vanavond meerdere politieauto's beschoten. De auto's stonden op een openbaar parkeerterrein. Drie politieauto's zijn beschadigd. De politie heeft een man aangehouden in het nabijgelegen dorp Prinsenbeek. Hij was eerder vanmiddag al gezien bij een politiebureau in Breda... waar hij zich opvallend gedroeg. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan woensdag staken. De maatschappij en de piloten kunnen het niet eens worden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Die hebben negatieve gevolgen voor jonge piloten. Volgens de bond worden vooral passagiers op korte en middellange vluchten getroffen. Het is niet duidelijk of de staking ook gevolgen heeft voor het Nederlandse vliegverkeer. De Griekse premier Tsipras gaat volgende week op uitnodiging van bondskanselier Merkel naar Berlijn. De twee hebben veel te bespreken. De Griekse regering wil economische noodhulp op zijn eigen voorwaarden. En Duitsland wil juist dat Griekenland zich aan de eisen van de geldschieters houdt. De betrekkingen tussen beide landen zijn de afgelopen tijd bekoeld. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft fel uitgehaald naar de Russische president Poetin. Die zei dit weekend dat Moskou bereid was om zijn kernwapens in staat van paraatheid te brengen aan het begin van de crisis rond Oekraïne en de Krim. Volgens minister Koenders moeten mensen zich niet laten intimideren door de woorden van Poetin en niet alles geloven. Robert Durst, een Amerikaanse miljonair die in een tv-documentaire per ongeluk drie moorden bekende, zal zich niet verzetten tegen uitlevering aan Californië. Daar moet hij terecht staan voor een 15 jaar oude moord. Dat heeft hij in New Orleans laten weten in een rechtbank. Durst werd geïnterviewd over nieuw bewijs in een van de moordzaken en na de opnames wist hij niet dat de microfoon nog aanstond.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 I wanna start taking our week. Your body shine is diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. right. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never whipped. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous.